De politie pleit naast een algeheel verbod op knalvuurwerk er al langer voor... om het gooien van vuurwerk structureel te zien als poging tot doodslag. Iedere jaarwisseling worden agenten, brandweermensen of ambulancepersoneel ergens wel bestookt met vuurwerk. Vooral het illegaal vuurwerk, zoals cobra's, wordt gezien als levensgevaarlijk. Het zout en verzadigd vetgehalte in voedsel daalt langzaam. Zo is het zoutgehalte volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in de afgelopen zes jaar met 11% afgenomen. Toch gaat de afname niet snel genoeg, vindt een wetenschappelijke adviescommissie. In 2014 is afgesproken dat het vrij eenvoudig moet zijn om in 2020 dagelijks niet meer dan 6 gram zout binnen te krijgen. Nu is de consumptie gemiddeld nog een paar gram hoger. Te veel zout en vet verhogen hart- en vaatziekten. Staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Kamer dat hij gaat bekijken of de huidige aanpak moet worden bijgesteld om de afgesproken doelstellingen te halen. De stichting Vliegramp MH17 doet een oproep aan mensen om respectvol om te gaan met stoffelijke resten van de vliegramp. Aanleiding voor de verklaring is een video die op 11 december is verschenen op YouTube. Hierop laat de omstreden videojournalist Patrick Lancaster 52 botresten zien. Die waren gevonden in Oekraïne in de buurt van de rampplek. De stichting vindt het goed dat er niets achterblijft in Oekraïne, maar het stoort de stichting hoe er wordt gesold met menselijke resten. Het weer, het blijft grotendeels bewolkt en er valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt 9 à 10 graden. Zondag en maandag, eerste kerstdag, verandert te weinig. Tweede kerstdag is er wat meer zon, maar valt er ook een bui. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 wenst jullie allemaal fijne dagen.